Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Tegen Willem Holleder is levenslang geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is hij opdrachtgever van vijf liquidaties... in de periode 2003-2006. Het gaat om de moorden op Cor van Hout, Kees Houtman... Thomas van der Bijl, Willem Enstra en John Mieremet. Justitie zegt dat Holleder samen met Dino Soerel en Stanley Hilles de top van een criminele organisatie vormde. Soerel is eerder al tot levenslang veroordeeld... en Hilles werd in 2011 doodgeschoten. Holleder ontkent alle beschuldigingen. Zo'n advocaten zeggen vijf dagen nodig te hebben voor hun pleidooi. En dat begint volgende week donderdag. In juli doet de rechtbank uitspraak in de zaak. De Engelse plaats Salisbury is officieel vrij van Novichok verklaard. Bijna een jaar geleden werden de Russische dubbelspion Skripal... en zijn dochter Julia met de stof vergiftigd. Honderden militairen hebben het afgelopen jaar gewerkt... aan het schoonmaken van de stad. Skripal en zijn dochter overleefden de aanval met het gif... maar in het nabijgelegen Amesbury stierf een vrouw van 44... toen ze met de resten van Novichok in aanraking was gekomen. De verklaringen die kroongetuige Tony de G. heeft afgelegd... in de zaak tegen motorclub Calo Wago worden nog niet vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de leiders van de club... van betrokkenheid bij zeker twee liquidaties in 2017. Volgens justitie zal het de lopende onderzoeken schaden... als die verklaringen worden vrijgegeven. Ook zou het tot ernstige veiligheidsrisico's leiden voor getuigen en verdachten... van wie een aantal nog niet is aangehouden. De Nederlandse handboogschutters hebben op de EK Indoor in Turkije een bronzen medaille gehaald. Mike Slusser, Peter Elsinga en Sil Pater wonnen van het gastland de teamwedstrijd van het niet-Olympische onderdeel Compound. Slusser staat zondag ook nog in de individuele finale. Het weer is overwegend bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Morgen trekt er wat regen over het land. Zondag dan veel regen en wind en dan wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog reuze mee met de drukte op de weg in Noord-Holland. Maar op de A10 West is een ongeluk gebeurd. Richting het Koenplein tussen Amsterdam Oud-Zuid en Sloterdijk 10 minuten extra.